Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Suriname hebben demonstranten het parlementsgebouw bestormd. Correspondent Nina Jurna. Bij het parlement van Suriname hebben ze ramen vernield. Er is zelfs ook brand gesticht. De politie die heeft met traangas eh, geschoten. Er zijn binnen ehm, eh, vernielingen geweest, maar ook eh, bij andere plekken in de stad. Journalisten zijn belaagd. Kortom, één chaos. Komt allemaal doordat mensen boos zijn over het beleid van president Santokki en vicepremier Brunswijk. Beloftes die niet zijn nagekomen aangekomen. Nog steeds ook de vriendjespolitiek, eh, benoemingen van familieleden. En dan de enorme inflatie, de prijsstijgingen. En eerder deze week is ook in de coalitie zelf is het gaan rommelen. Toen een van de coalitiepartijen, de NPS, uit de regering stapte. De demonstranten willen dat president Santokki en zijn vicepremier Brunswijk allebei opstappen. LHBTI-organisaties maken zich grote zorgen over de arrestatie van een Tsjetsjeense homoseksuele man... die sinds 2018 in Nederland woont. Idris van 28 ging naar Tsjetsjenië, dat bij Rusland hoort, voor de uitvaart van zijn vader. Toen hij via Moskou het land weer uit wilde, werd hij opgepakt... Mijn collega Giem legt uit waarom de zorgen zo groot zijn. In de afgelopen jaren zijn er meerdere actieve campagnes geweest om LHBTI'ers uit te roeien. Met speciale klopjachten worden ze opgepakt, gemarteld en vaak verdwijnen ze ook. Ook worden LHBTI'ers vaak belaagd door de eigen familie. En het is vaak voorgekomen dat daders van moorden op LHBTI'ers onbestraft blijven. Volgens LHBTI-organisaties is Tsjetsjenië een van de slechtste landen ter wereld als het om rechten voor homo's gaat. Op 15 maart kunnen we weer stemmen, maar dat is voor blinden en slechtzienden vaak een uitdaging. Daarom is er in 95 gemeentes het een en ander aangepast, zodat iedereen zelfstandig kan stemmen. Ook in Den Haag. Mijn collega ging daar langs op bij een oefenstembureau. Partij 1. Hart voor Den Haag, groep De Mos. En nou zitten boven die partijen, hè, daar staat, correspondeert dan ook met die nummers. Ja. Eh, ook in braille staat er nog Klopt. wat. Je kunt dus in braille eh, voelen welk nummer, welk lijstnummer je zit. Partij voor de Dieren partij 9. Het gaat wel nog even duren voordat er in andere 250 gemeentes met zo'n speciaal stembiljet kan worden gestemd. Het weer, het is bewolkt en er kan in het midden en in het zuiden nog een bui vallen. Morgen een grauwe dag, dan ook regelmatig regen en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort... Tussen Diemen en Naarden is de vertraging een half uur.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 If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want they check but he did us, he did us but when he be more me feeling I'm the one I did.